Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na een dag vol spanningen in Rusland heeft wagner Prigozhin zijn manschappen opgeroepen zich terug te trekken. In een audiobericht op Telegram zegt hij dat hij bloedvergieten wil voorkomen... en dat zijn kolonnes daarom terugkeren naar de veldkampen. Prigozhin zegt dat er tot nu toe niemand van zijn leger is omgekomen... maar dat er nu een moment komt waarbij er wel bloed kan gaan vloeien. Bij een ongeluk met een shovel zijn in Duitsland zeker twee mensen omgekomen. één volwassene en een kind. Tien andere kinderen raakten gewond. Volgens Duitse media werd de shovel gebruikt voor een plezierritje. Tijdens de rit zaten de kinderen in een soort kooi die door de shovel omhoog werden gehouden. Plotseling kwam die kooi naar beneden. De brandweer denkt dat het kwam door een technisch defect. Meerdere traumahelikopters werden ingezet om de gewonde kinderen naar het ziekenhuis te brengen. Over hun precieze toestand is nog niets bekend. De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in een spannende vijfzetter gewonnen van Iran. Oranje vocht zich in Ahoy tot twee maal toe terug en boekte zijn vierde zegen. Afgelopen donderdag speelde Nederland ook al een slopende vijfzetter in de Nations League. Toen verloren de volleyballers uiteindelijk van Polen. Maarten van der Weijder gaat morgen, morgen verder met zijn Elfsteden triathlon. Hij zou eigenlijk vandaag al finishen in Leeuwarden... maar volgens de organisatie van de triathlon is Van der Weijden te moe en gaat hij slapen. Hoe laat Van der Weijden morgen weer begint met zijn Elfsteden triathlon is nog niet bekend.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 be lit. Everybody wanna be rich. Everybody wanna be this. Everybody wanna be rich. Everybody wanna be lit. Everybody wanna be rich. Everybody wanna be this. If us, you all hate me, bitch. Be my object, suck my. Enjoy the weekend.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 This is Intense Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. on the planet. Global House Vibes with, with, with DJ Malzo. The weekend. This is Intense. Special request to a dieting dog out when they come from Southwest, East or not? This is the roughest, the roughest gonna come when I take back no talk. Enjoy the weekend. This is Intense. Best house, club, and tech house. DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. it back to the mother load.